Zes uur. moet met het NWS Journaal. De Molukse kapers van een trein bij De Punt in 1977 mochten niet overleven toen mariniers de trein bestormden. Dat zegt de marinier die bij de actie betrokken was. Volgens hem heeft iemand die de regering vertegenwoordigde de wens uitgesproken dat de kapers werden gedood. De marinier wil anoniem blijven, maar brengt het verhaal via zijn advocaat naar buiten. Al jaren gaan de geruchten dat er kapers zijn geëxecuteerd, maar de staat ontkent dat. Nabestaanden zijn een rechtszaak gestart. Bij de kaping kwamen zes kapers en twee gegijzelden om. Bij de explosie in een chemiefabriek van Bas F. in Ludwigshaven is een dode gevallen. Er zijn zeker zes gewonden en zes vermisten, meldt de brandweer in de Duitse stad. Volgens de leiding van het chemieconcern was de explosie een ongeluk. dus mogelijk iets misgegaan in een transportleiding. Volgens Bas F. is er geen gevaar voor de omgeving. De Duitse supermarktketen Lidl is maandenlang afgeperst. De dader eiste 15 miljoen euro en dreigde producten te vergiftigen in meerdere filialen, waaronder in Nederland. Blijkt uit correspondentie tussen de afperser en de Lidl, die tv-programma 1 Vandaag in handen heeft. Het supermarktconcern besloot de afperser 4,5 miljoen euro te betalen. Tot een overhandiging kwam het niet, omdat de dader het contact ineens verbrak. De Duitse politie is nog steeds op zoek naar de afperser, die sinds maart niets meer van zich liet horen. Het geboortehuis van Adolf Hitler in Oostenrijk wordt na een jarenlange discussie gesloopt. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken moet de sloop van het huis in Braunau am Inn voorkomen dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazies. De huidige eigenares wilde de sloop niet toestaan, maar dankzij een nieuwe wet kan het pand nu worden onteigend. Het weer nog, vanavond lokaal een bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Morgen gaat het vanuit het westen regenen. Smiddags kans op onweer en windstoten. Het is dan zo'n 14 graden. S'avonds kan het aan zee stormachtig worden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 7 kilometer. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht nog 15 kilometer. Redelijk stilstaand verkeer tussen afrit Sint-Michels-Gestel en Waardenburg. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. De andere kant op 17 kilometer file nog tussen knooppunt Everdingen en Zalbommel. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 8 kilometer file. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwen 8 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda. Daar is de rechte rijstrook eh, dicht bij Ridderkerk. Twee kilometer file door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda tussen Knoop het Ridderkerk en de Randweg Dordrecht 9 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoop het Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. De controles voor vrachtwagens aan de Merwedebrug is nog altijd gaande. 1 rijstrook dicht in beide richtingen. En dat eh, levert natuurlijk vertraging op. Richting Breda 7 kilometer file vanaf Noorderloos 22 minuten vertraging. De N207 Hillegom Alfa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 Virginia, the Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old. slave. 宇宙。 was te verwachten. In het kader van 50 jaar CMA hebben een dertigtal artiesten de single Forever Young opgenomen. En die vinden we terug op de eerste plaats van de Amerikaanse country charts. Dat is de song waarmee ik opende. Nog twee songs die terug te vinden zijn in de country charts. Old Dominion is erin terug te vinden met Song for Another Time. Evenals Billy Corrington met It Don't Hurt Like It Used To Be. Ik wens je weer heel veel luisterplezier. By now, we both know we're Marina Del Rey. Plane's gonna fly away, and you'll be on it. And by this time tomorrow, I'll be singing yesterday. The sunshine's gonna fade, and we can't stop it. So before we turn in, I can't make you love me. Let's be brown girl, sweet Caroline. down and let's take a drive, you and I, down some old country road. Talk about growing old in one of those pink houses. Yeah, we might be a candle in the wind, but let's pretend we're brown eyed girls, sweet Caroline, free fall, town Saturday. that sing brown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 wicked sister, just let go. Now that I see you can fly, help make it home. here. and you'll suffer no more. that beautiful Van Amanda Shires is het vijfde soloalbum My Piece of Land uitgebracht, als opvolger van Down Fell the Dust uit 2013. Slippen is een van de songs op dit album. Amanda, die getrouwd is met Jason Isbell, schreef het album tijdens de laatste maanden van haar zwangerschap, toen ze niet meer mee op tournee kon. De songs zijn geïnspireerd op die periode, waaronder het moederschap en haar huwelijk. Jason en Amanda kregen in september vorig jaar een dochtertje. trigger, then up starts the fire. A handful of matches, some faulty wiring. You say you have this hollow feeling, something's always been missing. Tonight could be the night.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 friends I'd offer to you a solid gold mansion, an airplane or two. careful. dollars aren't pennies. And heartaches aren't Binnenkort is Austin Lucas in Europa om zijn album Between the Moon and the Midwest te promoten. Met Wrong Side of the Dream geeft hij zijn visitekaartje af. Heet van de naald. Oh. all original van deze week. When You Walk in the Room is een nummer van Jackie de Shannon. Zij was ook de eerste die er een klein succes mee had. Maar er zouden in de jaren na 1963 veel artiesten zijn die het nummer als cover opnamen. Alexandra Keller gaat het duo Alexandra en Zane Keller schuil. Raar, maar waar. Ze schrijven eigen songs en Storms Don't Last Forever is daar een product van. Staring out the window, the dark clouds, losing hope. take a look at my past, but I see.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 Vervolgens horen we Lana in Willen, om te besluiten met het Chris Christofferson succes Me en Bobby McGee, uitgevoerd door Pam en Lana. Ik kan alleen maar zeggen, van harte aanbevolen. Het is een prachtige show. Sing your song, sweet music man. surround yourself with people who demand so little of you. You touched my soul with your beautiful soul. Crossroads, Kees de Haan. There's a flat in Baton Rouge Waiting for a train When my feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed the diesel down Just before it rains And rolled us over way to New Orleans. blokje country uit eigen land. De uit Australië afkomstige Rob Immerson kan omschreven worden als een laadbloeier. Hij begon pas in zichzelf te geloven als singer-songwriter op 33-jarige leeftijd. Daar was ook het krijgen van een soort studiebeurs voor nodig. Het fraaie, door hem zelf geschreven, Like Johnny Loved June. Will you hold me in your arms forever? Will you kiss me just like our first time? Will you take me as I am, as a lover and a friend? Will you promise you'll always be mine? Will you sing to me softly as I fall asleep? Something sweet like treat you? Will you keep my the last wave of summer. I will love you like Johnny bij Kid Sister eigenlijk een album ter nagedachtenis aan Down Sears, treurmuziek en uitsluitend grauwe mineurtonen verwacht, vergis zich. De Time Jumpers rond Vince Gill zijn al meerdere malen voor een Grammy genomineerd. Over Vince Gill gesproken, natuurlijk zorgt zijn naam voor een gestegen interesse in de band. Maar, zo benadrukte hij, ik ben een bandlid, net als ieder ander. Live zullen de Time Jumpers vrijwel nooit een song uit Vince's solo carrière spelen. In I Hear You Talking horen we de stem van fiddler Joe Spivey. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. I do, but your talk, talk, talking don't ring true. I'm listening politely too, but I don't believe a word you say. I hear you talking, I hear you talking, telling lies. I can see it in them great big eyes. hear you talking. Yes, I do, but your talk, talk, talking don't ring true. I'm listening politely too, but I don't believe a word you say. eerste uur is omgevlogen en ik hoop dat de volgende titel op jou van toepassing is. Keys Stone zingt Make Me Feel Alright. Dat moet toch gelukt zijn met dit eerste uur en het fijne is dat we nog een heel uur te goed hebben. Zometeen nog een uur country. going come right over tonight? Mama, mama, please, can I come right over tonight? All oh, are smiling and you're teasing it's so pleasing, make me feel alright. Baby, baby, please, can we go out dancing tonight? Baby, baby, please, can we go out dancing tonight? All oh, you shaking and you are moving and you are grooving make me feel alright.